Levi van Eck met het NOS-journaal. In Wenen zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen het coronabeleid in Oostenrijk. De demonstranten zijn tegen de aangekondigde vaccinatieplicht... die op 1 februari wordt ingevoerd. Wie dan niet is gevaccineerd, kan een boete krijgen. Het protest in Wenen verliep over het algemeen vreedzaam. Ook in andere landen werd geprotesteerd. Onder meer in Frankrijk gingen meer dan 100.000 mensen de straat op. Misdaadverslaggever John van de Heuvel zegt dat hij donderdag op de A2 al een tijdje werd achtervolgd door motors en mogelijk een tweede auto. In het tv-programma RTL Boulevard reageert hij voor het eerst op het incident. Donderdag werd de snelweg afgesloten en werd een man in een auto aangehouden... vanwege een dreigende situatie rond de misdaadverslaggever. In het voertuig van de verdachte zijn volgens Van de Heuvel onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons gevonden... De advocaat van de man zei vanmiddag dat haar cliënt niet wist dat hij achter de auto van Van de Heuvel zat. In Amsterdam is een jongen van 12 in zijn arm gestoken door een leeftijdsgenoot. Dat gebeurde bij een fietsenstalling op een metrostation. De verdachte is opgepakt, het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Voorafgaand aan de steekpartij zouden de tieners ruzie hebben gehad. De James Webb ruimtetelescoop is vandaag geheel uitgevouwen was een belangrijk moment voor ruimtevaartorganisatie NASA... omdat de telescoop nu kan beginnen aan zijn missie... het onderzoeken van het ontstaan van de vroegste sterren. De ruimtetelescoop werd op eerste kerstdag gelanceerd... en eerder vouwden andere onderdelen al uit. Het apparaat, dat zo'n 10 miljard dollar heeft gekost... moet nu nog 400.000 kilometer afleggen... voor hij op de plaats van bestemming is. Het weer, vanavond en vannacht regen. De temperatuur ligt rond de 5 graden en het waait stevig... Morgen af en toe zon en nog een enkele bui. Het wordt dan een graad of 7 en de wind neemt langzaam in kracht af.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 Als je vorige week niet geluisterd hebt, de allerbeste wens en een heel gezonde 2022. Mario Zandvoort, ook dit jaar weer zit je met me opgeschept. Tot nu toe, hè. Ik heb nog geen tegenberichten gehoord, maar ik hoor steeds meer programma's... Eh, niet hier, maar bij de commerciële omroepen allemaal eh, vanaf maandag eruit liggen. Eh, sommige vanaf vorige week eh, maandag al. En ja, ik heb nog niks gehoord, dus ik mag blijven op zaterdag tussen 9 en middernacht... met het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor.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 Met het beste van de clubs uit Italië, want daar hebben ze volgens mij geen lockdown. En als opening worden we Martin Eikin en eh, Byron... Uh, Stingely met Devoted. Natuurlijk een hele oude gouden klassieker uit de jaren 90. Het komende uur, lekkere muziek. Chris Cross Amsterdam komt eraan. Ook Justin Bieber. Dat zijn de platen die, uh, ja, die variëren. En eh, nu is het tijd voor Vintage Culture, moet ik zeggen. Samen met uh, Fancy Inc. en Ronald Clark met het nummer Free. Nou, laten we hopen dat we binnenkort vrij zijn van de corona-lockdown. It wasn't so long ago when we last saw each other. When we last danced together under a sea of stars. I remember it like it was yesterday when full moons and summer breezes accompanied us in open fields of love. We would hold hands as our favorite melodies would trickle out of the speaker like raindrops from clouds, and the only thing that mattered was that we were together. Together. Together. Together. together. But I'm here to deliver the news that those days we cherish so much are just over the horizon.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 Zeg mij wat jij voor me voelt, want jij weet precies wat je doet met mij. Ik wil je niet laten gaan, wat heb ik je aangedaan? Jij bent donderdag van mij, een beetje Netflix en wat vibes. Baby, maak wat tijd van me vrij, want donderdag is van mij. Ben donderdag van mij beetje Netflix en wat vibes Baby maak wat tijd voor me vrij Want donderdag is van mij is van mij. Zaterdagavond. Dance Night. Dance Night. peaches out in Georgia. Apple bottom from New York, orange in Florida. Vitamin C mixed with this vitamin D. Now you got vitamin B in your prescriptions feel more than them trees in California. I'm always gonna know you, kiss you and caress you. Anything just to spoil you, gift you, protect you, sex you like you never been sexed. Got your legs shaking like the go-go challenge. So who's that? Crushed grapes and Mauritius. Girl, you my flavor of love, you so delicious. I'ma make you my missus. All these candy-coated kisses, you my strawberry shortcake. That ass will make me catch a charge and miss the court date. Sweet as honeydew, watch me kneel right in front of you. We'll set the world on fire, then light a blunt or two. I got the keys, we can have it on lock, and I'll lick you like ice cream with a cherry on top. The way I breathe you in, it's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. from Decatur, so she got a little attitude. Yeah. She do what she wanna do. Uh. Wonder what she learned about that booty. What's her secret? I bet her mama went to Freaknik. I bought a flight. I yeah. need her with me on the west side. Yeah. She'll be here tonight. Uh. She from Atlanta. She smoke. We call that a peach tree. Ooh I got my peach from out of Georgia. tree, home is the base. Cushion my wood, smoking with grace. Pass it around and give them a taste, and you can tell that it's fire by the look on their face. Blame it on dog, I did it again. Whole VIP smelling like it's Christmas. You don't wanna miss this. California weed on 10, this hits different. I'm like, JD, where you been? This a knockout, nothing but the heavyweight. Everywhere I go, California weed, state to state. You know I got it on me. Finest only, I'm in the building. I make a phone call to all my out of town homies. I'm the ambassador of legalization. I got a passion, I'm leading the nation. Haters be hating a lot, but all the dog got is a lot of money. We I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I Bieber. Met Peaches, de remix de, eh, deed hij samen met Ludacris, Usher en Snoop Dogg. Daarvoor horen we Chris Cross Amsterdam en Bila... Bilalwa Heep en Emma Heester met Donderdag. CFM Zandvoort, The Nightwalk 2022. Door het overlijden van Avicii is alweer een poosje geleden. En de burn-out van meerdere DJ's werd duidelijk. Er moet meer aandacht komen voor het bizarre werklevens van DJ's. En door corona moesten ze gedwongen pas eh, op de plaats maken. Maar als de grenzen weer open gaan, liggen ook de gevaar weer op de luren. Op de loer moet ik zeggen. Jeetje jongens te veel bier, denk ik. Zo uh, waarschuwt de eh, Layback Look. We voelden ons on top of the world en ineens was het niks. Telt de DJ, die voluit uh, Lucas van Scheppeningen heet. Misschien ken je hem wel van CFM toen we nog in de Watertoren zaten. Kwam hij regelmatig voorbij bij, bij, bij Ed, Edwin. en ja, ja, volgens mij bij Edwin, ja. En anders was hij wel bij Dirk, maar het is in ieder geval een goede vriend van Edwin. Ik heb veel vaak dezelfde droom gehad dat ik door het publiek heen liep onderweg naar de DJ-boot. Op het podium pakte ik mijn USB-stick om te draaien. Klaar om op te treden. En dan word ik wakker. Ineens kon er niks meer. Landgrenzen gingen dicht, festivals werden afgelast en podia's bleven gesloten. Iedereen heeft het zwaar, maar het is wel goed om even rust te nemen... en te kijken wat er belangrijk is in het leven. Waar DJ's eerst nog van hot naar hervlogen... en binnen één weekend twee verschillende continenten bezochten... wil Van Schepping er in de toekomst voor waken dat dat niet meer gebeurt... want dat is niet altijd goed afgelopen. Hardwell is een van de bekendste DJ's die een burn-out kreeg... en besloot even rust te nemen. En ook Van Schepping Scheppingen zelf raakte twee keer overspannen. En de zweet levens wiens levensverhaal onlangs verscheen in de vorm van een biografie. En natuurlijk een film op eh, Netflix. Hè. De zweek ook onder de werkdruk en eh, ging mentale, en de mentale last van zijn beroep met zich meedroeg. En in april 2008 maakte hij daarom ook een eind aan zijn leven. Hij was een gepassioneerd muzikant, maar niet gemaakt voor het podium, vertelt Van Schepping. Die als een van de eerste de muziek van de Zweed hoorde en hem een kans gaf op zijn platenlabel. Hij was het meest comfortabel in zijn studio in Zweden. Lekker in zijn uppie op het moment dat hij het podium op moest kwamen alle onzekerheden op hem af. En door de grote druk en zijn populariteit kon hij ook niet zeggen... ik hou er niet van, misschien moet ik het niet doen. Dan glijd je op een gegeven moment... Eh, moment eh, ja, dan, dan, dan, dan, zak je af. En soms wilde ik dat ik meer tijd had om er met hem over te hebben... en eh, hem advies te geven. Want ja, hè, het leven van een DJ is natuurlijk niet alleen maar roze geur en maneschijn. En mede vanwege het overlijden van een visie is binnen de DJ-wereld een collectief ontstaat dat elkaar bijstaat. Collega's kunnen hun verhaal zo aan elkaar kwijt... en ook voor scheppingen maakt deel uit van deze groep. Dus ja, hè, het is allemaal leuk, laten we heel eerlijk zijn. Jij gaat waarschijnlijk ook graag naar die parties. En het liefst meerdere parties. En vandaag in Ibiza, morgen in eh, Azië. En dan weer in New York. Maar het, het, het, eh, eh, ja, het eist toch een beetje je tol. Het is uh, slaap in het vliegtuig, soms wel een nacht in een hotel. Maar ook dan moet je weer interviews houden. Ja, het is niet alles, hè. Dus, nou ja, hè. Maar uiteindelijk, ja, als je niet draait, verdien je geen geld. Maar voor het geld wat hun verdienen, <laughs> moeten wij heel lang voor werken. Zie, we hebben Zandvoort. Genoeg gelul. Bijna 3,5 minuut geluld. Het is tijd voor uh, Marshall Johnson. Nee, Marshall Jefferson moet ik eh, zeggen. Ik moet even een leesbrilletje pakken. We zijn met Solardo met Move Your Body. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I want to see all the ladies out there. Shaking that Yeah, shake it baby. Set You Free. En daarvoor hoorde je Fisher met de gouden oude klassieker Losing You. En een rechtszaak in de Amerikaanse staat Californië heeft uh, afgelopen maandag eh, een rechtszaak tegen Nirvana verworpen. De man die als baby op de cover van het album Nevermind stond, wilde de, bank aanklagen, eh, wilde de band aanklagen voor kinderporno en seksuele uitbuiting. Ja, ik, volgens mij moet je dan bij papi en mami wezen, want die hebben die foto vrijgegeven in een zwembad. En dan, ik weet niet of je, of je het album kent, Nevermind van Nirvana is een baby in een zwembad. Ja, het is, eh, ja, het is wel bekend als je uh, <laughs> van Nirvana houdt. Ik hou er niet van, maar ik heb de cd regelmatig in mijn handen gehad. Want ja, op de radio moet je ook die muziek draaien. CFM's antwoord, The Nightwalk. Ken je hem nog, Martin Hiking? Hoorde je nog aan het begin van dit programma met de nieuwe plaat... Eh, Devotion. Nu doet iets samen met Biscuit en Annalisa Lamola met Ready to Dance.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 Pack my things and go. Pack my things and go. Pack my things and go. my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just no good. Well, I guess if you say so, I like to bet my things and go. Bet my things and go. Bet my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Anders met Hit the Road Jack. Ook een oude gouden klassieker. In nu in een dancejasje gestoken. Grote het vorig jaar. En daarvoor horen we Martin Eikin en uh, Biscuits met eh, Ready to Dance. En zo werd even tijd door de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair op de streams, op de radio en niet in de clubs in Nederland? Want die zijn nog allemaal gesloten tot de andere orde. Maar het is wel tijd voor de Nightwalk 10. Op nummer 10 deze week. West End met Perfect, die extended mix op 9 Mark Knight en Darius Sarosian met Get This Feeling samen met eh, Prospect Park. Op 8 Mark Broen, Riverstar met Fire. Op 7 Paul Blaisdell en Mr. J met Piano Live. En op 6 Jaded met Welcome to the People. Op 5 Bob Sinclair met Save Our Soul. Extended Rework 2021. Op 4 Junior Jack in de remix van David Pijn met Stupid Disco. Op 3 deze week Evan McVicar Tell Me Something Good. Hij heeft uh, twee keer op nummer 1 gestaan. Dan stond hij op nummer 1, dan weer een paar weken niet. En dan weer op 1 en nu niet meer op 1. Op 2 deze week Mark Knight en Mason met Give It Up. En deze week voor de tweede week op nummer 1 Paul Reed met Café Del Mar. Paul's White Insulant eh, Rework. Nou, die plaat heb ik ook zo vaak gehoord. Ik, eh, ik moet zeggen, het, was een hele, het, is, het is een hele goede plaat, maar ik heb hem zo vaak gehoord. Hè. Ik denk jij ook, dus ja, bijzonder dat hij op één staat. Maar eh, het is een goede plaat, maar hè, de miljoenste remix volgens mij. Ik heb wel andere muziek. James Hype en Tita Lau met Disconnected. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I feel a little disconnected. Nothing but a I take a little, so effective. I feel a little disconnected. I feel a little disconnected. Nothing better, can't correct it. I take a little, so effective. I feel a little disconnected. Keep on and on. Thank you. can't correct it. I take a little, so effective. I feel a little disconnected, disconnected, disconnected, disconnected. feel a little dirty fucking cold war. dirty fucking cold war. dirty fucking cold war. dirty fucking cold war. dirty fucking cold war. Pour dirty fucking cold. Pour dirty fucking cold. Pour dirty fucking cold. Pour. I love my girlfriend, but she loves magic more. My baby, nothing but a dirty fucking cold. Pour dirty fucking cold. Pour dirty fucking cold. she loves magic more. My baby's nothing but a dirty fucking cold core. I love my girlfriend, but she loves magic more. My baby's nothing but a, my baby's nothing but a, my baby's nothing but a, my baby's nothing but a, my baby's nothing but a dirty fucking cold core.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 You're neurotic like a yo yo. You used to be my Romeo. You keep on giving me the whole. dat was muziek van de Basement Jack en Wu met Romeo. De Who Festival remix. En daarvoor horen we Soka UK met de eh, DFC Wii. En ja, je hebt gehoord wat het betekent, hè? <laughs> Ze hebben al een nieuwe plaat gemaakt, maar ik dacht hebben een nieuwe. Ik ga die oude draaien, want die vind ik toch echt zo fantastisch. Hè? zijn antwoord, ziet erop. Het eerste uur, niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. nu nog even muziek. Tot aan het nieuws en weer. Chris Lorenzo en uh, eh, Hijinks met California Dreaming. Ook een gouden klassieker. En eh, ja, plaatje volgens mij eh, eind 60, begin 70 was het grote hit. California Dreaming zegt tot zometeen na de break.